Enkele auto's gingen in vlammen op. De A12 was een tijd in beide richtingen afgesloten. Volgens een getuige was een auto in volle vaart op een pomp gereden. In de Amerikaanse staat Minnesota is het lichaam gevonden van de 11-jarige Jacob Wetterling, die sinds 1989 wordt vermist. Hij werd ontvoerd door een man toen hij met zijn vriendjes aan het buitenspelen was. Vorig jaar kwam de schot in de zaak toen een 53-jarige zedendelinquent met de zaak in verband gebracht kon worden. Waarschijnlijk heeft hij de politie de vindplaats aangewezen. Moeder Teresa wordt vandaag in Rome heilig verklaard. Moeder Teresa was een van oorsprong Albanese non die in de Indiase stad Calcutta hulp gaf aan de armen en de verstotenen. Ze was immens populair en kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1997 overleed ze. Er worden honderdduizenden mensen verwacht om de heiligverklaring bij te wonen. Die worden in de gaten gehouden door duizenden politieagenten. Mexicaanse militairen hebben bij gevechten op de snelweg met drugsbendes tien criminelen doodgeschoten, maar ook een onschuldige burger. De schietpartijen waren bij Nuevo Laredo, aan de Mexicaanse kant van de grens met Amerika. Door het geweld werd de belangrijke snelweg tussen Amerika en Mexico enige tijd afgesloten. In Hongkong kiezen de inwoners vandaag een nieuw parlement. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de heftige protesten voor meer democratie van twee jaar geleden. Een aantal demonstranten van toen doet nu mee aan de verkiezingen. Tennisser Andy Murray heeft zich met enige moeite geplaatst voor de achtste finales van de US Open. In New York had hij vier sets nodig tegen de Italiaan Paolo Lorenzi. Venus en Serena Williams zijn bij de vrouwen moeiteloos doorgedrongen tot de achtste finales. Ze wonnen allebei hun partij in twee sets. Het weer. In de ochtend trekt de regen naar het oosten weg... en dan breekt vanuit het westen de zon soms door.